Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Turkije en Jordanië hebben hun buurland Syrië opgeroepen onmiddellijk op te houden met het geweld tegen burgers. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken dreigt zelfs met stappen als het bloedvergieten doorgaat. Wat die stappen zijn, zei hij niet. Vorige week was de Turkse minister in Syrië om druk uit te oefenen op president Assad. De premier van Jordanië heeft gebeld met zijn Syrische ambtgenoot om zijn onvrede te laten blijken. Eerder uit ook Saoedi-Arabië al kritiek op Assad. In Syrië voeren de regeringstroepen al dagen aanvallen uit op de kustplaats Latakia. Ook een Palestijns vluchtelingenkamp in de stad ligt onder vuur. Duizenden Palestijnen zijn er op de vlucht geslagen. In de opvangplaatsen voor mishandelde mannen hebben tot nu toe zo'n 200 mannen een plek gekregen. De 40 opvangplaatsen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bestaan sinds 2008. Er zitten slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel en eerwraak. Er zijn ook mannen bij die door familie worden bedreigd omdat ze homo zijn. De opvangplaatsen voor mishandelde mannen blijven tot zeker eind volgend jaar bestaan. Het commissariaat voor de media heeft de NOS drie boetes opgelegd van in totaal 150.000 euro. Rondom twee uitzendingen van de Champions League zijn vier keer de sponsors van het toernooi getoond, terwijl dat maximaal twee keer mag. De andere overtredingen waren in het programma De Avondetappe rond de Tour de France. Eén keer werd een racefiets uit een prijzenpakket in beeld gebracht en de andere keer werd een boek over Eddy Merckx te wervend besproken. De NOS tekent bezwaar aan. NOS-directeur De Jong erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar vindt 150.000 euro aan boetes buitenproportioneel. Het weer. Vanavond vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland naar een graad of 10. Ochtends in het noordwesten een buitje, maar in de middag droog en steeds meer zon. De temperatuur ligt dan tussen de 19 en 22 graden.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 Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden GFM. En lekker live, Daan. lekker live, hè? <laughs> ja, we begonnen met hele mooie muziek. Ja. ja. Eh, dit was eh, Manfred Lubovic. Zo, dat is lekker. Ja, daar geloof je helemaal niks van natuurlijk. Want de man is eh, bekend onder de naam Manfred Mann. Manfred man En eh, hij is geboren in eh, Johannesburg, Zuid-Afrika op 21 oktober 1940. En hij heeft echt heel veel mooie muziek gemaakt. Dit is met zijn band Manfred Man's Earth Band. En die heeft hij opgericht in 1976. Goed, we gaan lekker muziek draaien. Veel uit de jaren 60 paar nummers uit de jaren 70 gedaan. En eh, laten we beginnen met eh, The Cream. En dat is natuurlijk een heel erg bekend eh, geval. Want daar eh, eh, was onder andere Ginger Baker stond er aan de, de wieg. En daar heeft ook Eric Clapton in gespeeld. En ehm, tevens alle twee ook in John Mills Bluesbreakers. En dat was een trio dat ontzettend fijne muziek heeft gemaakt. Dan gaan we naar Steppenwolf. Ook heel bekend natuurlijk. Born to be Wild. Een, een hard nummer dat eigenlijk onder de psychedelische invloeden opgericht werd aan het einde van de jaren 60.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 So happy together Het waren eh, de Turtles met hun eh, bekendste single Happy Together, een hit van hun uit 1967 zoals ik al eerder zei, we gaan door met eh, nog een paar nummers uit 67. En dan beginnen we met Jefferson Airplane. En die eh, hebben dan eh, voor, hebben voor u meegenomen Somebody to Love. ook een hit uit 67. Vervolgens de Spencer Davis Group I'm a Man. Ook 67. En daarna een One Hit Wonder van Norman Greenbaugh. Spirit in the Sky. En dat was 1970. ja, ja. Norman Greenbaum met the eh, Spirit in the Sky. Oh, ik hoor hier een echo, Rob. <laughs> ja, want... geweldig, hè, uh, Luisteraars, Rob Harms heeft het heel even overgenomen van mijn grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Daniel Livers Die is even iets met technisch bezig waar ik help. Ja, ik kan je nu dubbel horen, hoor, dus gaat helemaal <laughs> goed. wat een galop, niet te geloven. <laughs> Leuk, Allemaal echo's. Leuk, hè? Goed, dat was dan Norman Greenbaum. We gaan verder met de Easy Beats. Een Australische popgroep uit de 60 jaren. En eh, het bekendste nummer van hun is Friday on My Mind. Een hit uit 1966. Eh, Daarna de Hollies. Nou, die hoef ik niet te aankondigen. Het is eh, de hit die we hebben meegenomen. He Ain't Heavy. En soms zeggen ze nog wel eens achter. Here's, my, my brother. Ja, <laughs> dat is niet helemaal waar. Want het heet He Ain't Heavy. En vervolgens een van de betere zangeressen uit de jaren 60 en begin 70. Melanie met A Brand New Key. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Come and choose. don't go too far. Melanie eh, Safka Savka Oftewel eh, Melanie, geboren in eh, Estonië in 1947. En een Amerikaanse zangeres noemt ze zichzelf. En zij heeft vreselijk lekkere muziek gemaakt gewoon. Heel klaar. We gaan de volgende drie setjes gaan we doen. We beginnen met uh, Chicago, oftewel Chicago Transit Authority. Een groep uit, eh, ja hoe kan het ook anders, uit de plaats eh, Chicago die zich vernoemd heeft naar het eh, lokale vervoersbedrijf, de Chicago Transit Authority. En ik heb voor u meegenomen, even kijken, waar zitten wij? Does anybody really know how what time it is? Uit 1970. Vervolgens Arlo Guthrie, City of New Orleans. We hebben wel eens eerder gedraaid. En dan Loving Spoonful, een van mijn favoriete groepen uit de jaren 60 met Darling Be Home Soon. just what I'll be gone 500 miles when the day the darkness rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. The passengers will please refrain. This train talk of all the things we did today Here And laugh about our funny little ways While we have a few minutes to breathe And I know that it's time you must leave But darling, be home soon I couldn't dare to wait an extra minute if you dawdle My darling, be home soon It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled For the great relief of having you to talk to And now A quarter of my life is almost past I think I come to see myself at last And I see that the time spent confused Was the time that I spent without you And I feel myself in blue So darling, be home soon I couldn't bear to wait an extra my darling, be home soon It's not just these few hours But I've been waiting since I toddled For the great relief of having you to talk to But I've been waiting since I called For the great relief of having you to talk to Go and beat your crazy head against the sky Try and see beyond the houses and your eyes It's okay to shoot the moon extra minute if you dawdle My darling, be home soon It's not just these few hours that I've been waiting since I toddled For the great relief of having you to talk to talk to. Jawel, dit was natuurlijk The Love and Spoonful met eh, eh, onze eigen John B. Sebastian. Een man die uh, furore heeft gemaakt op het grote Woodstock Festival in 1969. Schiet alweer aardig in top dan. We, eh, ja. we hebben nog maar eh, heel even te gaan, 10 minuten. En ik wil nog eigenlijk alles draaien, maar dat gaat gewoon niet. Goed, we gaan dus wel in ieder geval verder met Diana Ross en de Supremes met Reflections. Moet je heel even opletten, het is een beetje een raar begin van het nummer, maar het klopt toch helemaal. Daarna de Doobie Brothers met A Long Train Running. En vervolgens eh, van een van de mijn meest favoriete albums die er ooit gemaakt is. Eric Burden, The Glass War. En dan draaien wij voor u Spill the Wine bij Golden CFM. Through the mirror of my mind Ja, Rob. <laughs> Het is wel warm eigenlijk geweest vandaag, hè? Ja, ja. Had je geen echo, Rob, dan? Nee. <laughs> Goed, het, het, eh, het programma zit er weer op, helaas. Golden CFM, eh, de gouden oude eh, rubriek van onze eigen lokale radio. Het zit erop, helaas. We gaan nog één nummer voor u draaien. En dat doen we dan, Darling Biome Soon. Een hit van Loving Spoonful uit 1967. Het was ontzettend leuk om het te doen. Twee weken zijn we er weer. Tenminste, gezellig. Wellicht ben ik er niet. Jij bent er zeker ook. Ik ben er wel. En misschien is Silver Robbie dan aanwezig.